Zo gaan om criminelen die voor lichte vergrijpen zijn veroordeeld... en om aanhangers van oud-dictator Gaddafi. De massa-ontsnapping gebeurt op een moment dat het erg onrustig is in en om Tripoli. Bij gevechten tussen rivaliserende milities zijn de afgelopen week ongeveer 40 mensen omgekomen. Meer dan 100 Libiërs raakten gewond. De mannen uit Afghanistan die vrijdag op station Amsterdam Centraal twee mensen neerstak, stond niet bekend als islamitisch extremist. De verdachte Jawed S. had in Duitsland een verblijfsvergunning, maar de man van 19 was niet bekend bij de autoriteiten daar. Dat meldt een Duits persbureau. De politie heeft een man van 20 uit Oude Sluis aangehouden in verband met het dodelijke verkeersongeval in Annapolona. Gisternacht kwamen drie tieners om het leven toen de auto door onbekende oorzaak op een lantaarnpaal klapte. De man zat ook in de auto. Hij en nog een inzittende raakten gewond. De voormalige baas van motorclub No Surrender, Henk Kuipers... is van de gevangenis in Leeuwarden overgeplaatst... naar de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens de raadsman was Meld Misdaad anoniem getipt... dat Kuipers zou willen ontsnappen. Kuipers zit sinds vorig jaar vast op verdenking van onder meer mishandeling... afpersing en diefstal met geweld. In het zuiden van China zijn er zware regenval 127.000 mensen geëvacueerd. Er zijn zeker twee doden gevallen. Twee mensen worden nog vermist. De rivieren zijn buiten de oevers getreden en dorpen en steden overstroomd. Het weer, vannacht worden de graden 14. Overdag overal vrij bewolkt en mogelijk een bui bij 22 graden. Ook dinsdag en woensdag wisselen wolken en zon elkaar af en zijn buien mogelijk.